Oké, okay, gaat ie, hè? nu niet zo dicht op de microfoon. Zeg, kapje, we gaan er heen. zo alleen, zo alleen. Zeg, kapje, we gaan er heen. zo alleen. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes het bos en wilde dieren in het bos, in het bos, in het bos zijn de wilde dieren in het bos. Ik ben niet bang voor de wilde dieren, ik ben niet bang, ben niet bang, ben niet bang voor de wilde dieren. zien of jij niet bang bent. Zal het zien, zal het zien, zal het zien of jij niet bang bent. Zal het zien. Nog eens? Pas maar op, taak. de wolfgang, pas maar op. Pas maar op, op, daar komt de wolfgang. Ah, pas maar ah, nou? ah, op. Pas mij op. Oh. <laughs> ben niet bang voor de boze wolven. Ben niet bang. Ben niet bang. Ben niet bang voor de boze wolven. Ben niet bang. Zal eens zien of jij niet bang bent. Zal eens zien. Zal eens zien. Zal eens zien of jij niet bang bent. en nu was die klaar. Weg okay.